Maar op meerdere plaatsen is de mobiele eenheid ingezet om hulpdiensten te beschermen. In het Friese Beurdaard keerde een groep zich tegen de politie en werd vuurwerk naar de ME gegooid. De politie gebruikte traangas. In zeker vier andere plaatsen in Friesland en Drenthe kwam het vannacht tot ongeregeldheden tussen ME en vuurwerkgooiers. In Sumarum raakte een agent licht gewond en is iemand aangehouden. In Bovensmilde was het rond 5 uur nog altijd onrustig. De ME voerde daar charges uit. Volgens AT5 werd de ME ook ingezet in Amsterdam-Nieuw-West. En op de Dam in Amsterdam stuurde de politie even na middernacht enkele duizenden mensen weg... die daar nieuwjaar wilden vieren en vuurwerk afstaken. In het Zeeuwse arnhem kwam de ME in actie toen er brandjes waren gesticht. Ook daar is een aantal mensen aangehouden. In een aantal plaatsen waren grotere branden. In Leiden en Utrecht zijn buurthuizen verwoest. En in het historische centrum van Elburg raakte iemand gewond bij een brand in een woning. Verder was er brand op een binnenvaartschip in Nieuwegein. Ook daar vielen gewonden. Het dodental na een explosie in een appartementencomplex in Turnhout in België is opgelopen tot drie. Gisterochtend stortte het gebouw deels in. Een vrouw die levend onder het puin werd gevonden kon na een reddingsactie van 10 uur worden gered. Er is nog één vermiste het KNMI heeft dit jaar 12 keer code oranje of code rood afgegeven. Het hoogste aantal sinds de invoering van het codesysteem in 2010. De hoogste waarschuwing code rood werd twee keer uitgegeven... in februari voor sneeuwjacht en voor ijzel en in juli voor extreme neerslag in Limburg. Het weer vandaag op de meeste plaatsen droog.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 Oh my, it's so hard to let it go. Shout out, shout clouds in every sky. We run fast towards the light. You said, you said that you get your people laughing just like a happy life. All those years we spent alone, there must be life after tragedy. Shout out. What if we could say that we made it? Oh, oh, oh, oh, oh. nothing there was broken or wasted. Oh, oh, oh, we were all caught in the crossfire, and everyone was stood in the way. They're just waiting for a change.